voorspoedige start. Kees Groot met het NOS-journaal. Bij de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch hebben zich vlak na elkaar een aantal aardbevingen voorgedaan. De eerste beving had een kracht van 5,8 op de schaal van Richter. Daarna volgden een aantal naschokken die ook allemaal boven de 5 zaten. Na de eerste beving werden uit voorzorg winkelcentra, kantoren en het vliegveld geëvacueerd. Op sommige plekken viel de stroom uit. Er vielen slechts enkele lichtgewonden... Christchurch werd tien maanden geleden getroffen door een beving met een kracht van 6,3. Daarbij vielen 180 doden. De Europese Unie heeft Turkije en Frankrijk opgeroepen om hun diplomatieke rel niet uit de hand te laten lopen. Turkije verbrak gisteren alle officiële contacten met Frankrijk. Dat was een reactie op het wetsvoorstel dat het Franse parlement heeft aangenomen... waarin staat dat het ontkennen van de genocide op de Armeniërs begin vorige eeuw door de Turken strafbaar is. Medewerkers uit de verslavingszorg roepen de politiek op om de bezuinigingen van 600 miljoen euro op de geestelijke gezondheidszorg terug te draaien. De ondernemingsraden van 10 verslavingsinstellingen waarschuwen dat de maatschappij uiteindelijk duurder uit is door de bezuinigingen. De medewerkers verwachten dat verslaafden vaker naar ziekenhuizen of de dure crisisopvang gaan. De Tweede Kamer wil een onderzoek naar het functioneren van muziekrechtenorganisatie Buma Stemra. Volgens de Kamer is het vertrouwen in Buma Stemra de laatste tijd ernstig beschadigd. Een bestuurslid van de organisatie kwam in opspraak omdat hij een componist hulp had aangeboden om misgelopen royalties te innen in ruil voor een derde van het bedrag. De man die woensdag AZ-keeper Esteban belaagde in de bekerwedstrijd tegen Ajax wil nadrukkelijk zijn excuses aanbieden aan de doelman. Dat heeft de advocaat van de 19-jarige man gezegd. De man noemt zijn actie een domme daad. Hij ziet ook af van aangifte tegen de keeper die een paar keer op zijn belager intrapte.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 De hitlijst met de allergrootste kerst- en winterhits aller tijden. Shake it up, shake up the happiness. I'm loving angels instead. Let it snow, let it snow, let it snow. En jij hebt hem zelf samengesteld. Ga nu naar winterse50.nl.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 I'll think of you. Wens jullie allemaal fijne dagen en een voorstel.